Renate Kok met het NOS Journaal. Het rechercheteam dat eind jaren 90 onderzoek deed naar de Arnhemse villa-moord... heeft essentiële informatie verzwegen voor de rechter. Dat blijkt uit een documentaire serie die de KRO en CRV deze week uitzendt. Ook zou het team een valse bekentenis hebben geforceerd. De zaak draaide om een overval op een Arnhemse villa in 1998... waarbij een vrouw werd doodgeschoten en een ander zwaar gewond raakte. Uiteindelijk werden negen mannen veroordeeld tot zelfstraffen tot 12 jaar. Een van hen pleegde zelfmoord in zijn cel. Verschillende deskundigen vermoeden nu een gerechtelijke dwaling. De veroordelingen willen dat de zaak heropend wordt. De Nederlandse scheepsbouwer Damen Shipyards heeft een miljardencontract bij de Duitse marine binnengehaald. Het bedrijf uit Gorkum gaat vier fregatten bouwen... waarmee een bedrag van ruim 5 miljard euro is gemoeid. De grootste Duitse marineorde ooit. De Bondsdag moet nog wel akkoord gaan met de aanbesteding. De Verenigde Staten beschuldigen China niet meer van het manipuleren van de koers van zijn valuta. Volgens Amerika heeft China toegezegd om de waarde van de munt niet meer kunstmatig laag te houden om zo de export te stimuleren. De komende dagen ondertekenen China en de VS een deelakkoord... waarmee de handelsoorlog tussen de beide landen verder moet afkoelen. In de rechtszaak tegen de oud-voorzitter van de Internationale Atletiek Federatie IAAF zijn nieuwe documenten opgedoken. Het proces tegen de 86-jarige Lamine Diak is daarom vijf maanden uitgesteld. De Senegalees wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou meer dan 3 miljoen euro hebben ontvangen om positieve dopingtest van veelal Russische atleten te verdoezelen. FC Barcelona heeft trainer Ernesto Valverde per direct ontslagen... vanwege de slechte resultaten van de club. Spaanse media zinspeelden al langer op zijn gedwongen vertrek. Een Donderdag verloor Barcelona van Atletico Madrid... in de halve finale van de Spaanse Supercup. Het weer in het zuiden blijft het bewolkt en regenachtig. In het noorden wordt het vanochtend droog en komt misschien de zon er wel even bij.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 zuster, ik band van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. wat ben ik zonder al je zorgen? zuster, haal ik de morgen? zuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippenvel.